Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Madeleine van Tol kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Tot tien uur vanochtend konden kandidaten zich nog aanmelden. Van Torenburg is voor zover bekend de vijfde kandidaat. De andere vier zijn CDA-fractievoorzitter Van Haarsma Buma, minister Spies, Marcel Wintels en het Nijmeegse CDA-lid Wesselink. De kandidaten worden maandag officieel gepresenteerd. Op 1 juni moet duidelijk zijn wie de nieuwe leider wordt. De grootste militaire vakbond, AFNP, vindt dat de Nederlandse militair en politiemensen in Zuid-Soedan onmiddellijk moeten worden bewapend. Ze doen sinds vorige week mee aan een VN-missie in het Afrikaanse land. Er zijn zo'n 30 Nederlanders naar Zuid-Soedan gestuurd om daar agenten op te leiden. Afgesproken is dat ze geen wapens mogen dragen, maar door de opgelopen spanningen tussen de landen lopen de Nederlanders gevaar, vindt de AFNP. Volgens de militaire vakbond moeten ze meteen worden bewapend om zich in geval van nood te kunnen verdedigen. Ambtenarenvakbond Advocabo FNV is niet van plan om de loonsverhoging voor gemeenteambtenaren te schrappen. Minister Spies had daarom gevraagd. Volgens haar is het nu het verkeerde moment voor een loonsverhoging. Het akkoord werd twee weken geleden gesloten. Advocabo FNV noemt het openbreken van het akkoord onverantwoord en zeer onverstandig. De bond roept gemeenten op om het akkoord niet te herzien. In de Tweede Wereldoorlog zijn honderden Nederlandse Joden ingezet om de resten van het ghetto van Warschau op te ruimen. Ze leefden in het concentratiekamp in de Poolse hoofdstad, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederlanders werden met duizenden anderen vanaf de zomer van 1943 aangevoerd uit Auschwitz. Volgend jaar komt er in Warschau een monument voor de Nederlandse slachtoffers. Het weer bewolkt met kans op regen. In het zuidoosten ook kans op onweer.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 Bij Muiden 3 kilometer. En verderop bij Eembrugge nog eens 3. En bij Knoop het Hoevelaken 2. Richting Amsterdam staat bij Amersfoort-Noord 2 kilometer. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Spaanse Polder 2. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij de afrit Dolder 3. En vanuit Zwolle naar Amersfoort bij knap het Hoevelaken 5 kilometer. Op de A44 Den Haag-Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Oostgeest. De weg is dicht. Er staat 2 kilometer file. Het is voorlopig verstandig om via de A4 om te rijden.